Kees Groot met het NOS-journaal. De politie heeft twee mannen aangehouden in verband met de moord op Alex Wiegemink in 2003. De zaak staat bekend als de postbankmoord. Na een uitzending gisteravond van Opsporing Verzocht heeft één verdachte zich gemeld bij de politie. Hij heeft zijn betrokkenheid bekend. Daarna kon de tweede man worden gearresteerd. De verdachten zijn 55 en 43 jaar en komen uit Brabant. De twee hebben een criminele achtergrond. De politie houdt er ernstig rekening mee dat Alex Wiegmink op het verkeerde moment op de verkeerde plek was. Verschillende oppositiepartijen willen dat in het onderzoek naar het declaratieschandaal bij de politie ook de rol van oud-minister Opstelten wordt meegenomen. Hij was het die toenmalig korpschef Bouwman benoemde. De fracties willen dat Bouwman onmiddellijk zijn werk als adviseur bij de politie neerlegt. De aanleiding voor het onderzoek zijn de exorbitante uitgaven van de Centrale Ondernemingsraad. Minister van de Steur laat nu uitzoeken wat Bouwman daarvan wist. Het bericht dat een bewoonster van een verpleeghuis in Hellevoetsluis niet vaker dan drie keer per dag naar de wc mag, berust op een misverstand. Dat zegt de voorzitter van het bestuur van de zorginstelling. Hij wijst erop dat er altijd een zorgplan wordt opgesteld in samenspraak met de familie van de patiënt. Bij sommige ernstig demente bewoners is een afspraak over toiletbezoek nodig, omdat die vaak vijf minuten nadat ze hebben geplast al vergeten zijn dat ze naar de wc zijn geweest. Veel bestuurders van pensioenfondsen komen niet door een keuring door de Nederlandse bank. Staatssecretaris Kleinsma schrijft dat 91 zittende bestuurders zijn getest op hun geschiktheid en betrouwbaarheid. In 22 gevallen kwam de Nederlandse bank tot een negatief oordeel. In eerdere onderzoeken concludeerde de Nederlandse bank dat zwak beheer van pensioenfondsen vaak is terug te voeren op de kwaliteit van bestuurders.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 Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten, het komt vanzelf weer voor elkaar. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel en van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde. gewoon van uur tot uur. Laat me, laat me, laat me mijn eigen hand maken. gaan. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben. Ik heb het altijd zo gedaan Franse met de Laat Me. de tekst, ja, die, die zegt ook genoeg. Ik herken het in ieder geval wel. Dit nummer is van Tracy Chapman. heet The Promise. luister luistert naar Heartbeats. If you wait for me Tonight come for you. Although I have traveled far, I always hold a place for everything your touch, your kiss, your warmth. to see your Tracy Chapman, de Promise. Dat is een belofte die jarenlang bij je draagt. Toen ik klein was, was de hemel ergens boven in de lucht. En je kon er enkel komen met een allerlaatste zucht. Iedereen droeg witte lakens en je liep langs gouden straten. Over pleinen met fonteinen, vol met rode limonade. En je vloog door witte wolken en een engel hield je vast. En je kon op water lopen, want het water was van glas. Iedereen was daar gelukkig Nooit meer honger, nooit meer pijn. Wat je hier alleen ellen, daar zou alles anders zijn. Maar ik weet niet meer waar de hemel Ik weet niet waar ik heen ga na dit leven. Toen zag ik de hemel met de ogen van een kind. Maar die hemel is voorgoed verdwenen. werd ouder in geloof, in een andere fantasie. En ik volgde het Zarathustra met een soort van anarchie. En ik vloog over de wolk naar een land hier ver vandaan. Maar ik zag geen gouden poort en ik zag geen fonteinen staan. En ik weet niet meer waar de hemel weet niet waar ik heen ga na dit leven. Soms zie ik de hemel in de ogen van een vrouw. Maar dat duurt meestal maar even. De hemel hemel. Je luistert naar Heartbeats, CFM Zandvoort.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 The record shows I took the blows and did it my away. Oh no, no, not me. I did it my way. Herman Brood met eh, I Did It My Way. Ja, weet je, ik draai die nummers, die draai ik gewoon eh, achter elkaar. Ik zeg er eigenlijk niet zoveel tussen. bewust niet, want het zijn nummers die zijn speciaal aangevraagd. En eh, ik kort ze niet in of wat dan ook. Ze zijn voor jullie, daar doen we het voor. En, ehm, maar goed, ik heb, ik heb toch één nummer ertussen zitten waarbij ik wel iets wil vertellen. Ehm, het is een ehm, een, een nummer dat mijn vader altijd eh, draaide. En, eh, het, laatste, het laatste wat, wat hij tegen mij zei, van, eh, van jongen, weet je nog dat nummer? Dan zeg ik, pa, wat bedoel je dan? Ja, Wimmy, dat weet je wel. Dat nummer. En toen begon hij te neurien. En ja, dat klonk zo ongeveer. Alleen, hij neuriede dit dan. En, en ja, een half uur later was het gebeurd. En ik vergeet het nooit meer. Dus vandaar dit nummer. mijn stukje inbreng voor vanavond. Met Wim Veld. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas. Een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door. Het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en er dress waar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoogte ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjucht klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoet hout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader, de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor goed voorbij zou gaan?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 Ik krijg nog steeds verzoekjes, mensen, maar... ik heb nog een kleine 15 minuten en dan zit de uitzending zit erop. Het, eigenlijk is het overweldigend. Ik ben er ook ontzettend blij mee. Ik krijg ze er alleen eh, niet meer achteraan.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 het lijkt alsof niemand om je geeft bij Rutja Kot. Ja, we blijven toch eh, mooi in het Nederlands zo. Deze naam natuurlijk. Anne Murray, You Needed Me. Dat een speciaal verzoek. Dank je wel ervoor. I cried a tear You wiped it dry I was cleared my mind. I sold my soul. You bought far en You Needed Me. Ik werd zojuist werd ik even aan mijn, eh, aan mijn, eh, ja, mijn jasje eh, getrokken, zeg maar. En ja, ik zou, er, ik, zou, ik zou er bijna eentje vergeten. En ik zou me eigenlijk dood moeten schamen dat ik het vergeet. Maar goed, ik ben bezig met andere muziek. En het nummer wat ik nou klaar heb staan, dat, dat is het, een, een nummer van mijn broer van mijn oudste broer. En ehm, die is eh, een paar jaar geleden overleden in Santo Domingo. Hij, was, eh, hij is 46 geworden. Ik ben hem dus voorbij. Met mijn 55. Eh, Al zie ik eruit als iemand van 54. En die draaide altijd een nummer. hij, zegt van, hij zei altijd bij de nummer van... Dit nummer gaat over jou. En dat bedoelde hij mij dan mee. he ain't heavy. he's my brother. Van de Hollies. En nou ja, goed, hij is er dus niet meer. Dus ik heb het eigenlijk een beetje omgedraaid. Dus iedere keer als ik dat nummer hoor... Ja, dan ben ik weer even bij hem. En ja, de muziek houdt ons bij elkaar, of je nou wel of niet. Dus eh, de Hollies. It's a long, long road. Nou, ik heb een eh, schuld ingewilligd. Eh, er hoeft vannacht niemand eh, te spoken bij mij. En daar merk ik natuurlijk helemaal niks van. Bro, still miss you. En dan gaan we het laatste nummer alweer weer in. Shave My Heart van Sting. En dan neemt Charles over. He deals cards as a meditation... He players never suspect He doesn't play for the money he wins He doesn't play for respect He deals the cards to find the answer The sacred geometry of chance The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. know that the spades are the swords of a soldier. En met Sting, Shave of My Heart, neem we afscheid van u. En, uh, of in juli eigenlijk, hè. Ik wil iedereen bedanken voor uh, alle input, voor de verzoekjes. Want alleen had ik dit dus niet gekund. Dus iedereen in uh, eh, Zandvoort en verre omstreken. Binnenland, buitenland zelfs. Ik ben blij met jullie. Wel terussen voor straks. En voor degene die eh, in andere tijden zit. Geniet van de dag.